Visser met het NOS-journaal. Russische en Egyptische experts zijn een onderzoek begonnen... naar de oorzaak van het neerstorten van de Russische Airbus. De beide zwarte dozen zijn gevonden en worden uitgelezen. Een team van Russische onderzoekers is onderweg naar de rampplek. De Airbus stortte gisterochtend niet lang na vertrek uit de badplaats Sharm el-Sheikh neer in de Sinaï-woestijn. Alle 224 inzittenden, onder wie 25 kinderen en 7 bemanningsleden, kwamen om. Volgens de Egyptische premier is een technisch mankement de meest waarschijnlijke oorzaak van het ongeluk. Hij verwerpt de claim van IS dat het toestel door opstandelingen is neergehaald. Het toestel zou te hoog hebben gevlogen om te raken met een raket die vanaf de schouder wordt afgevuurd. Bij de Halloween-viering in New York zijn gisteren drie doden gevallen toen een auto inreed op een groep mensen. Het zijn een meisje van 10, haar opa van 65 en een man van 24. Twee andere kinderen van 3 en 10 en een volwassene raakten gewond. Ook de 52-jarige bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. De politie van New York gaat ervan uit dat hij onwel is geworden. Op het moment van de botsing was het druk op straat. Vanwege Halloween gingen veel kinderen langs de deuren om snoep te halen. Tennisser Timo de Bakker is door het winnen van het Challenger-toernooi in Monterrey weer terug in de mondiale top 100. Hij zal zichzelf morgen, als de nieuwe lijst bekend wordt, terugvinden rond de 95ste plek. In de finale van het hardcore-toernooi in Mexico was de Bakker in drie zesde sterk voor de als eerste geplaatste Victor Estrella Burgos. Vorige week won de bakker al een soort gelijktoernooi in Las Vegas. Door zijn terugkeer in de top 100 van de wereldranglijst is de bakker ook zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de Australian Open begin volgend jaar. Het weer. is nog steeds tijd grijs, een mist, laaghangende bewolking. In het zuiden komt gelijk de zon erbij en dan wordt het 13 tot 16 graden.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 Ja, het draaiboek ligt voor me klaar. Koffie staat ook eh, gereed. En hoe zit jij er zelf bij? Ben je al op of lig je nog in bed? Nou, maak er in ieder geval een hele mooie dag van. Catherine Russell, daar begonnen we mee in november. Ze had het over sneeuw. Nou, gelukkig nog niet hier in Zandvoort. Wel mist vanochtend onderweg hier naartoe. Het was heel mistig. Maar goed, het eh, trekt weg. Tijd voor eh, mooie klanken van Phil Woods, onlangs overleden, 29 september om precies te zijn. Alt-saxofonist. Mooi nummer eh, uit 1955. Falling in Love All Over Again, Phil Woods. laatst in Nederland, dacht ik, eh, op het eh, Noordzee Jazz Festival 2010... speelde hij samen met trio van Rijn de Graaf. Eh, mooie klanken uit zijn sax. andere klanken zijn van Gary Smit. En die zingt het nummer November Love. een gitarist. Gary Smith. Eh, gaf ze cd's, mooie titels mee. Deze was uit van de cd Jazz for the One You Love, volume 1. En wees niet verrast, hij heeft ook nog Jazz for the One You Love, volume 2 uitgebracht. Gary Smith, mooie zondagochtendklanken. Ja, dan laat ik nu een voorbeeldje horen van eh, eh, twee popliedjes... die door jazzmuzikanten bewerkt zijn. Een topper en een wat flopper... Ik begin met de flopper. Eh, dat is een hele bekende melodie. Het, we hebben het nu over de jaren 60. Uh, eh, die nieuwe Vaudeville Band speelde toen het deuntje Winchester Cathedral. En dat wordt hier uitgevoerd door niet de minste jongens uit de jazz. Hank Jones, pianist. En eh, Oliver Nelson, arrangeur, componist. Nou, noem het allemaal maar op. Winchester Cathedral. just a cathedral. You bring me down, baby. You stood and you watched as my baby left town. Deep you could have done something, but you didn't even try. You didn't do nothing. You just let my baby walk by. Now everyone knows just how much I needed that girl. She wouldn't have gone far away if you'd started ringing your bell. Do bop Winchester Cathedral, oh, you're breaking me down. You stood and you watched as my baby just how much I needed that broad. You understand what I mean? Yeah. She wouldn't have split if you had started ringing that bell. Oh, mama, she be back. Winchester Cathedral. Oh, something, but you didn't even try didn't do nothing. Hank Jones en Oliver Nelson eh, van CD Happenings. Een CD, eh, of LP moet ik zeggen in die tijd. 1966. Eh, op zich wel grappig natuurlijk. Maar wat echt hele grote klas is, is ook een popnummer. Een formidabele van de bekende zanger Stromae. uitgevoerd door Jeff Neven. De Belgische pianist heeft solo LP gemaakt. One. En daarvan het nummer Formidabele. Ik dacht dat ik vorige, week, vorige keer gedraaid had eh, dat nummer van Ramse Shaffi. Maar dit, deze keer Formidabele. Thank you. pianoklanken van Jeff Neven van het nummer Formidable van de grote nieuwe popheld Stromae. En vooral dat tussenstukje, heel bijzonder vond ik dat. Eh, tijd voor iets eh, luchtigers. Carmen Lundy heeft ooit een schitterende cd gemaakt. Soul to Soul, cd 2014. Waar hele groot aan meegewerkt hebben. Als ik zo op het eh, lijstje kijk, namen die eruit springen. Sax, Benny, Maupin, eh, bassist Daryl Hall, heel bekend natuurlijk. Randy Brecker, kortom, zitten heel veel bekenden bij. Ik doe één stukje van deze fantastische cd. En dat is eh, van eh, Carmen Lundy. En dat is getiteld Sardegna. Stardust, where ancient voices call me Sardegna. across all earth and sand. Sky song like warm air caress. zo CD 2014. Echt een prachtige CD. Alle nummers zijn top. Uh, eh, het is tijd voor iets Nederlands weer dus Dan kom ik uit bij Jeroen van Vliet, Nederlandse jazzpianist. Kreeg overigens in 2014 de belangrijkste Nederlandse jazzprijs. De Boy Edgar prijs. En heeft ook mooie dingen gedaan. Hij staat nu een week in het nieuws weer met de Zeeland Suite. Opnieuw door hem gespeeld. Maar ik heb iets gevonden van een oudere eh, eh, cd van hem. de, de, cd Redson en daar het nummer Redson van. Vliet eh, maakte deze cd in 2001 samen met uh, Dre Palmaerts en Frans van der Hoeven. 2001. Eh, tijd voor iets heel anders. Ja, als je het over pianisten hebt, Jeff Neven en Jeroen Vliet... is nog een wereld van verschil natuurlijk in de jazz. Grote verschillen, maar dat maakt de jazz juist ook zo mooi. en in mei bracht Anthony Strong een nieuw album uit. On a Clear Day. Een ja, Engelsman. En eh, het zijn eigenlijk allemaal oldschool nummers. Hij heeft langs de platenkast gelopen en een aantal favoriete eh, nummers uitgezocht. En die heeft hij eh, gezongen. Onder andere een aantal jazz standards. standards. Eens even kijken. Andrew Strong. En ik doe deze keer Whatever Lola Wants. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, your She always gets what What she aims for And your heart and soul Is what she came for Whatever Lola wants Oh, Lola gets Take off your coat Don't you know You can't win there's no exception to the rule. She's irresistible. can to win. You're no exception. Andrew Strong. Een eh, mooi nummertje. En eh, dat eh, Whatever Lola Wants, dat kwam nog een keertje tegen om een reclamespotje van een ijsje werd het gezongen door Della Reese, Whatever Lola Wants. als je van een big band houdt, dan moet je niet het volgende, maar het nummer daarop, dan draai ik Amy Winehouse met een big band. Fantastisch nummer. Maar eerst tijd voor dit. om nog lekker eh, een beetje in je bed te doezelen. Uh, eh, Mark Liana, Family First, eh, een cd uit 2015. Ja, in dit programma proberen we natuurlijk oud en nieuw te draaien. En ja, ik vond dit er wel heel mooi tussen passen. Ik had je al beloofd een, nog een big band te draaien. En dat is Amy Winehouse, Teach Me Tonight. En dat, wordt, dat is een Nancy Sinatra cover. En dat zingt ze met het orkest van Joe Holland. They're one of the great singers. It's emerging this year. It's a fabulous new talent. She's been on later, and now she's going to join the orchestra because we're both great Diana Washington fans. Please welcome Amy Winehouse. Did you say I applaus voor Amy Winehouse. Heb je de documentaire al gezien in de bioscoop? Prachtige documentaire. Ja, de vader en de vriendje komen er niet al te best vanaf. Ja, zonder dat deze dame niet meer zingt. Want het was toch grote, grote klasse. Eh, en daar zat aardig wat koperwerk in het vorige nummer. En dat deed me denken, ja, je, af en toe moet je ook wel van eh, een lollig stukje muziek houden. Eh, daar zit in dit nummer ook heel veel koperwerk tuba's in het maanlicht, tuba's in de moonlight van de Bonzo Dog Band. Een persiflageband uit 60 eh, jaar uit Engeland, maar heeft hele mooie dingen gemaakt. Onder andere deze. Through the twilight I can hear the humming of a melancholy coon. All the memories that still linger, I thank you, Mr. Moon. And although I've never smiled, winter, summer, autumn too. Now here's one tune to remind me why I feel so blue. Tubas in the moonlight playing for me all night. Tell me what I want to hear. Am I only dreaming? Am I only scheming? Stars above me shining brightly. Why can't she be sitting here beside me? Tubas in the moonlight will bring my loved one home. in the moonlight will bring my loved one home. Nou, als het over jazz en morgen gaat, dan pas je ze toch wel in. Eh, grappig, gewoon leuk. En eh, dan komen we weer bij de echte jazz. En eh, dan heb ik het over, moet ik even op mijn draaiboekje kijken wie aan de beurt is. Azar Lawrence, The Seeker. Ja, wat is het doel in je leven? Dat is altijd de grote vraag. Eh, het leven is een grote reis, wordt wel gezegd. En eh, ja, waarom zijn wij op aarde? En nou, noem het al. Vele filosofen en eh, profeten hebben daarover nagedacht. En alzo de muzikant Azar. Uh, Lawrence, mooie cd, de Seeker, van een Seeker Rain Ballad de samenstelling van eh, de band op eh, eh, de Seeker. Azar Lawrence, tenor en sopraansaxofoon. Nicholas Peyton trompet. Benito Gonzalez, piano. Eshit Ocon, Eshit bas. En Jeff Tain, Watts, drums. Rain Ballad. Ladies and gentlemen, now the Rain Ballad. dan zijn we alweer toe aan het laatste nummer van het eerste uur. En dat is een heel bijzonder nummer, want er is een cd uitgebracht... door een zangeres, Cecile McLaurin Salvant... Salvant een Amerikaans-Franse vocaliste... Eh, wordt door de jazzkenners al uitgeroepen tot de nieuwe jazzlegende... en in één aan genoemd met Billie Holiday, Ella Fitzgerald... Sarah Vaughan, Betty Carter, Didi Bridgewater. Nou, ga maar even zo door. En zij heeft een cd uitgebracht... en die wordt heel hoog gewaardeerd... en daar nummer Monday van. It's fine. with such trick. Cecile McLaurin Salvant, een uh, eh, Amerikaans-Franse jazzzangeres. Grote klasse. Ik hoop dat je direct weer erbij bent. Na de klok van 11 uur gaan we rustig verder met uh, eh, CFM Jazz.